Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Johnson overweegt om extra militairen naar Oost-Europa te sturen. Aanleiding zijn de oplopende spanningen tussen Rusland over Oekraïne. De Britten denken er ook aan om extra wapens, oorlogsschepen en vliegtuigen te sturen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. We are providing more air support across the Black Sea and we're supplying defensive weapons to Ukraine to make sure that they are in the best possible position should Vladimir Putin try to stage an incursion. Ze hopen dus zo goed mogelijk voorbereid te zijn mocht Poetin besluiten Oekraïne binnen te vallen. Premier Johnson hoopt dat het niet tot een oorlog komt en is van plan volgende week met president Poetin te bellen. In Breda zijn vannacht drie mannen van 18 en 19 uit Apeldoorn opgepakt. Ze waren er vandoor gegaan na een feestje waarbij een van hen vermoedelijk had geschoten met een alarmpistool. Niemand raakte gewond. In de auto van het drietal vonden agenten een wapen. In supermarkten in Noord-Holland en Flevoland hebben medewerkers gisteren drugs gevonden tussen het fruit. Het zat in pakketjes verstopt in dozen appels en bananen. In vier winkels werd het gevonden. De politie heeft het allemaal in beslag genomen. Waar de drugs vandaan komen is nog niet duidelijk. In Amsterdam zijn vandaag de Nederlandse Tweede Wereldoorlog slachtoffers herdacht. Deze overlevende was een van de sprekers en die had een opvallende boodschap. Hij stoort zich aan politieke partijen die vergelijkingen maken tussen de coronamaatregelen en de holocaust. Wie ik het kwalijk neem, en dat tot in het diepst van mijn vezels, zijn degenen die deze turbulente tijd aangrijpen om op vaak geniepige wijze hun gif in de samenleving te injecteren. De wetenschap verdacht maken. Of dreigen met tribunalen. Ook burgemeester Halsema sprak tijdens de herdenking. Zij noemde het schaamteloos als mensen de coronamaatregelen vergelijken met de holocaust. Het weer redelijk zonnig vandaag en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het nog hard waaien.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 When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Johnny. When you won't want me, when you won't want me, I just flew in from Miami, Peru, Peru, para, Peru, Peru, I'm loose, even Peru done me para.